Met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw overleg met zijn adviseurs over de oorlog tussen Israël en Iran. Het is nog altijd niet duidelijk of de VS zich gaat bemoeien met het conflict. Trump wilde er de afgelopen dag niet veel over zeggen. Hij zei de afgelopen avond wel dat Iran dicht bij het ontwikkelen van een kernwapen was... toen Israël begon met de aanval op het land. Iran zou volgens hem maar een paar weken nodig hebben gehad. Bronnen bij inlichtingendiensten zeiden eerder dat Iran juist tot wel drie jaar nodig had om een kernwapen te maken. In het Limburgse Welden is al uren een situatie aan de gang met een verwarde man in een huis. Meerdere hulpdiensten zijn er Welden uitgerukt. Ook de explosieve opruimingsdienst en onderhandelaars zijn aanwezig. Ze onderhandelen al sinds het eind van de middag met de verwarde man in de woning in Welden. En volgens de politie verloopt dat niet zoals ze graag willen. De Tweede Kamer debatteert op dit moment met premier Schoof over sancties tegen Israëlische ministers. Nederland wil die samen met de EU instellen tegen twee extremistische ministers. Die willen illegale nederzettingen uitbreiden en etnische zuivering van de Gazastrook. De VVD is ook voor het instellen van de sancties tegen de ministers. Een flink deel van de oppositie vindt dat het kabinet nog meer actie moet ondernemen. In Tsjechië is een man opgepakt die deed alsof hij een tandarts was. Hij ontving de afgelopen twee jaar zijn patiënten in een praktijk aan huis... en behandelde hen met behulp van instructies die hij op internet had opgezocht. Zonder professionele kennis of opleiding gaf hij zo mensen een verdoving, trok hij tanden... en deed hij complexe wortelkanaalbehandelingen. De neppe tandarts kan tot acht jaar cel krijgen... net als twee familieleden die de man hielpen in zijn zogenaamde tandartspraktijk. Het weer, het is een heldere nacht met weinig wind bij een graad of 12.